Dat zijn torens die naast de moskee staan. De populistische volkspartij is initiatiefnemer voor het referendum. De partij zegt Zwitserland door de bouw van minaretten, zegt dat Zwitserland door de bouw van minaretten islamiseert. In het land staan er nu vier. De regering is sterk tegen een verbod, net als het bedrijfsleven. De vrees wordt dat de relatie met islamitische landen onder druk komt te staan... en dat rijke moslims hun geld weghalen. In Zwitserland wonen zo'n 450.000 moslims... onder wie veel vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Iets meer dan 10% praktiseert zijn geloof. In Rusland is het treinverkeer tussen Moskou en Sint-Petersburg vanochtend hervat. De autoriteiten die de bomaanslag op de Nevsky-Express onderzoeken... hebben de lijn weer vrijgegeven. Bij de aanslag van eergisteren vielen zeker 26 doden en meer dan 80 gewonden. 18 mensen worden nog vermist. Het staat nog niet vast in welke hoek de daders moeten worden gezocht. Mogelijk is de aanslag het werk van Tsjetsjense rebellen... maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de bom is geplaatst door neonazies of ultranationalisten. In de, ontspoorde Nevsky Express zaten veel politici en zakenlieden. In de Russische pers wordt erop gespeculeerd dat zij het doelwit waren van de aanslag. Het aantal doden door de zware regenval in Saoedi-Arabië is opgelopen tot zeker 100. De meeste doden vielen in de Saoedische stad Jeddah. Volgens reddingswerkers worden nog tientallen mensen vermist. Er is veel kritiek op de Saoedische autoriteiten. Doordat de wegen en elektriciteitsnetwerken in Jeddah slecht worden onderhouden... vallen er meer slachtoffers dan nodig, zeggen critici. In een groot deel van de stad viel elektriciteit uit en werd de snelweg naar Mekka gesloten. Door de jaarlijkse bedevaart is het extra druk en veel bedevaartgangers kwamen vast te zitten. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur ongeveer 10 graden. Morgen en dinsdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt geregeld de zon.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 Beste luisteraars, uw interim presentator inmiddels, Ronde Witwinter. Techniek, David Habig. Eigenlijk de vertrouwde setting. Fred kon helaas niet. Eh, en die vroeg mij waar te nemen. Nou, dat doen we natuurlijk met ontzettend veel plezier. Ja, u luisterde daar net naar ehm, Herbie Hancock's Gershwin's World uit 1998 alweer. Een opname van 20 oktober 1998 met de overture Fascinating Rhythm. Ja, die eh, Herbie Hancock, dat is toch wel een eh, aparte vis in de vijver, zeg maar. Hij eh, heeft trouwens voor deze productie een Grammy gekregen in 1990 voor eh, de Best Jazz Instrumental Performance. En dat is ook niet zo gek, want eh, ik, ik, laat u in de loop van het programma eh, wat kortere stukken horen. Voordat u gewoon in slaap valt bij ons. En dat mag natuurlijk ook weer niet, want het blijft een jazzprogramma. Maar ehm, eigenlijk was het zo dat mijn zoon me attendeerde op, op, op deze cd. Nou ja, en dat was natuurlijk een eh, adoptie eh, op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht, want het is een waanzinnige mooie cd. Maar misschien hebt u hem zelf ook al hoor. Dat is best mogelijk. We gaan verder. something real quiet and pretty, Miles, right now. Something like the very beautiful standard Tenderly. tenderly, Miles. Miles Davis en de All-Star. Ja, Miles Davis natuurlijk. En het heerlijke van deze opname is al het gekraak en het gepiep wat er omheen zit. Dat maakt het alleen maar authentieker. Miles Davis met Tenderly. En daarvoor, ja, wie anders dan Monty Alexander, toch wel mijn all-time favorite, met het nummer Nature Boy. En dat, dat nummer Nature Boy dat is natuurlijk uitgevoerd door, nou, laat ik zeggen wel honderden artiesten. Eh, waaronder bijvoorbeeld eh, Lou Rawls, als ik me niet vergis. Ja, een beetje populaire zanger misschien. Maar eh, in zijn beginperiode maakte hij van Nature Boy ook echt een fantastische uitvoering. We gaan verder met Gar du Nord van de CD Love for Lunch. En dan openen we zeg maar met het nummer Come to the Ball. Well, like that. sucker for a while. Take a ride, take a ride, take a ride with me. Come inside, come inside, come inside of me, baby. And what's the use of grounding when you're flying all the time? Let's get high on love tonight. And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where's the one I wish that I threw aside after it brought my love a need? And it's funny after it broke. Singer-songwriter Kenny Rankin met Here's a Rainy Day. Nou, dat is wel toepasselijk hoor, eh, lieve luisteraars. Kijk maar eens naar buiten. Potverdikkie nog aan toe. Met al die nattigheid en die arme mensen die hun stand aan het opbouwen zijn... en daar een beetje staan te kleumen. Ik heb een goede hoop op dat het eh, over eh, zo'n anderhalf uur wat droger gaat worden. En gelukkig staat er vandaag niet zo vreselijk veel wind. Nou... Dat even terzijde. Daarvoor hoorde je natuurlijk, eh, wat ik al aankondigde, Cardinor met de CD Lover Lunch. Een aanrader, heerlijke, lekkere, zonnige CD. En het kunnen we wel gebruiken.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 got something. They're all trying to get some more. They all got something to get up for, but I ain't about to. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna gonna change. Baby, it's so hard living with. luisterde natuurlijk naar Stardust van Nat King Cole. Niet alleen een van de mooiste songs ever, maar ook met een prachtige tekst. Hè? Want je zal het maar moeten verzinnen. Dat er zomaar gezegd wordt. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. Nou, dat is echt niet gering hoor. Dat is gewoon eh, poëzie. Dat is eh, heel erg mooi. Daarna Curtis Stiggers met It's So Hard Living Without You. Ja, en wie kent dat gevoel? Nou, eigenlijk niet. En iedereen die beleeft dat op zijn eigen manier. En zo is maar net. With your eyes, I see hers too. Now touching it will almost do. There's a part of me that's all. You must have been Miss Pennsylvania with all this poker too. How come you always lower your pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party and you can wear your birthday clothes. We can hit the floor and go explore those popsicle toes. this sailor ever saw. I'd like to feel your warm Brazil and touch your Panama. For your Tierra del Fuego's, I nearly always froze. We gotta saw till we unthaw those popsicle toes. Popsicle toes. popsicle toes I always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. en dan zit het eerste uur er eigenlijk alweer op. Wat is dat, gaat dat toch ontzettend snel. Met eh, Michael Franks en Popsicle Toast. Ja, een beetje frisse lucht in de tent, hè? Eh, luisteraars. Eh, na al die ja, rustige, maar misschien toch ook wel indringende... stukken die we hiervoor hebben gespeeld.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 so much more than I get. Mm, I just haven't met you yet. They